Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft bij het Turkse consulaat zaterdag een agent tegen het hoofd schopte. Het is een 36-jarige Schiedammer. Door de schop brak de helm van de agent en liep hij lichte verwondingen op. De Schiedammer heeft zich op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. Verschillende websites hadden hem herkenbaar in beeld gebracht. Oud-minister Camille Eurlings betaalt een onbekend bedrag... en wordt niet meer vervolgd voor mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin. Het is een vrijwillige transactie en geen strafbeschikking, maakt het OM bekend. Hierdoor krijgt EOC-lid Eurlings geen strafland... en betekent ook niet dat Eurlings schuld bekent. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn ex-partner in juli 2015 heeft geslagen. Politiek verkenner Edith Schippers vindt dat ze weinig tijd krijgt voor haar opdracht om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te onderzoeken. De fractievoorzitters willen pas maandag beginnen en woensdag moet Schippers al klaar zijn met haar opdracht. Als eerste praat Schippers met VVD-leider Rutte en daarna komen de fracties eh, in volgorde van grootte bij haar langs. De PvdA, wil dat, de PvdA in Enschede wil dat de partijvoorzitter Spekman opstapt na het dramatische verlies van gisteren. De lokale fractie komt met een motie waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd. Spekman zei eerder vandaag dat hij vertrekt als de leden dat willen. De PvdA verloor gisteren 29 zetels. De twee mannen die in Spanje zijn veroordeeld voor de moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn hebben in hoger beroep een hogere straf gekregen. De twee moeten nu 40 jaar de cel in. In november kregen de twee nog een celstraf van 34 jaar opgelegd. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en volgt de regen die in de loop van morgenochtend ons land via het oosten verlaat. Smiddags wordt het droog en dan schijnt soms de zon en dan wordt het 9 of 10 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Afrit Bunschoten, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Sliedrecht en Alblasserdam staat 4 kilometer file. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Hank...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 I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be here.